Ik hoop dat ik eh, niet opnieuw een vlucht moet boeken en dat ik dan ineens uh, drie keer zoveel kwijt ben. <laughs> Ik vermijd Schiphol. Als ik ga vliegen, dan ga ik via Rotterdam. Mijn man gaat volgende week met zijn zoon een lang weekend naar Napels en we houden ons hart vast. Schiphol zegt dat het niet verantwoord is om op goed geluk de zomer in te gaan... en dat ze de maatregelen wel moeten nemen. Als het aan de Europese Commissie ligt, dan wordt Oekraïne kandidaat lid van de EU. De commissie komt morgen met een voorstel, maar zegt wel dat het land nog stappen moet zetten voor ze echt om tafel gaan zitten. Volgende week vergaderen de EU-landen over de aanvraag. Een aantal landen supporten het lidmaatschap, onder meer Frankrijk steunt Oekraïne. Een man uit Rotterdam heeft 140 uur taakstaf gekregen... voor onder meer het bedreigen van premier Rutte. In Telegram-groepen had hij gezegd dat de misdadige misleider Mark Rutte... tegen de muur moet worden gezet en dat politieagenten geëlimineerd moesten worden. Volgens de rechter waren de teksten een aanmoediging om geweld te gebruiken. En naast zijn taakstraf moet de man zich ook laten behandelen. In Volendam is deze week de langste opblaasbare stormbaan ter wereld opgebouwd. Gisteren gemeten en het is officieel een wereldrecord. Er gaan 2500 mensen over de baan om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. Maar meer dan 800 meter klimmen en klauteren, dat is best pittig. Eh, we zijn in Volendam, we hebben een eh, grote hindernisbaan. Je moet over hoog, laag, touwen, eh, ja, het is echt heel vermoeiend. Bijvoorbeeld daarom moet je klimmen. Uh, hier moet je weer kruipen zometeen. Ja, je hebt het einde gehaald. Ja. Uitpuffen? Ja. En dan nog het weer. Een mooie, rustige en warme avond.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 Mijn naam is Astrid van der Kaai. En ik ga je weer twee uur lang meenemen met de lekkerste country, folk Amerikanen en bluegrass muziek van over de hele wereld. En over bluegrass gesproken gaan we nu naartoe. De nieuwste single van Darren en Brooke Aldridge. Dit is No Mistakes. When I break instead of being try to tell myself I won't do that again. Swear I'll change, then like the wind, I go back and do the same thing, only different. Every een... Eh, E-mail. Via info.nl kregen wij muziek opgestuurd vanuit Canada van Tommy J. Ehrman. Hij is geboren in Saskatchewan en heeft inmiddels al zes albums uitgebracht... en heeft getoerd met diverse country-sterren in Canada. Nu is het tijd om hem te introduceren bij jullie met zijn nieuwste single. Dit is Precious Heart. You've got that precious heart Carry it with you everywhere you are It's just love, it's not that hard Hold it in your wide open arms fresh is hot. You've had it right from the start. was onze eerste digitale brievenbus inzending uit Canada. Tommy J. Ehrman en Precious Heart. En nu gaan we naar folkmuziek van Andrew Atkins. Dit is A Worries Behind. En daarna ons shownieuws. When I leave this old world. When I leave this old world. Only my trouble and mine. hear the angels call. Come on, leave all my worries behind. When my life is over, my years have come to pass. I've tried so hard since the day that I was born. So I'll answer the call come Jubilee morn. When I leave this old world, when I leave this old my trouble mind. When I hear the angels call, when I hear the angels call, morning. stumble Well, I always try And I've always found a place Down on my knees to pray So may I be forgiven On my judgment day Troubling mind. When I hear the angels call, when I hear the angels call, I'm on leave all my worries behind. When I hear the angels call, when I hear on, all my worries behind. Dit is het National Show Nieuws van week 24. Gretchen Peters komt naar Nederland. Deze zangeres, en componist en tekstschrijver heeft al heel wat nummers voor anderen geschreven. Maar op 13 mei volgend jaar treedt ze op met haar eigen show in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Lana Wolf brengt in haar theatertour een eerbetoon aan de muziek van Linda Ronstadt. De show van deze Nederlandse duizendpoot heet Linda Ronstadt and Friends. En wil je de show bijwonen? Neem dan even een kijkje op lindaronstedt.nl voor meer info over de gehele tour. Hevig geïnspireerd door de muziek van Tammy Wynette en George Jones. Dat is het geluid van de Canadese Whitney Rose. Je kunt haar 13 september samen met Joshua Ray Walker zien. Ook in Tivoli Vredenburg in Utrecht. En dit was het Nashville Show Nieuws voor week 24. Tot volgende week. 70 deden we met Dolly Parton en Two Doors Down. En ik las eh, van de week dat eh, haar boek Run Rose Run ook verfilmd gaat worden. Ik ben heel benieuwd wie hier de hoofdrollen in gaan spelen. Maar in ieder geval, de muziek van het album Run Rose Run ga je natuurlijk ook die film weer terug zien en horen. Maar eerst gingen we even terug in tijd. lekkere Lekker Two Doors Down, Dolly Parton. Nu tijd voor muziek van onze maand. is Chris Stapleton. In 2017 bracht hij zijn tweede album From a Room Volume 1 uit. Het album werd wederom geproduceerd door Dave Cobb en Chris zelf... en leverde vijf awards en twee nominaties op. Het nummer dat je nu gaat horen kreeg twee CMA Awards in 2018... en is mijn favoriete nummer op het album. Dit is Broken Halos. Sing my Sarah en Morgana Stapleton. Want ja, als we Chris horen, horen we natuurlijk zijn vrouw ook. Broken Halos, hartstikke mooi nummer. En verderop in de show natuurlijk nog meer muziek van Chris. Maar nu een duet uit 1992. Joe Diffie samen met Mary Chapin Carpenter. Dit is Not Too Much To Ask. To hear you say my name To see you search my eyes to feel you touch my hand. It more than satisfies. If I was not the first, just say I'll be the last. It's too much to expect it's not too much to ask. not too much to ask. Chapin Carpenter en Joe Diffie. En dat nummer heet Not Too Much To Ask. Nu gaan we weer even naar bluegrass muziek. En net zoals in de bluegrass, de country en andere muzieksoorten... is de liefdesbedrief, eh, liefdesverdriet, een grote bron van inspiratie. En ja, dat wisten we natuurlijk ook al heel lang. En deze volgende zangeres heeft daar ook weer iets heel moois mee gedaan. Dit is Jackson Hollow en Luke, Who's Talking Now. from the Netherlands. today I started loving was Elizabeth Hope hier bij de National Radio Show. En ook in onze digitale eh, brievenbus. Haar versie van Merle Haggard's Today I Started Loving You Again. Het blijft een tijdloos nummer en dat zie je maar. Het heden ten dagen is het ook nog gewoon zo dat er countryartiesten zijn die eh, weer een versie van dit nummer opnemen. Mooie versie was dit. Nu gaan we naar 1981 en dat doen we met Elvira. Dit zijn de Open's Boys. Elvira. a up. pa bum pa bum Zang op Elvira 1981 alweer. Klinkt niet zo lang geleden, maar toch is het wel zo hoor. Dat is al een aardige tijd terug. Nu gaan we naar Texas muziek van Jesse Raup Jr. Dit is Runaway Train en daarna het Spotlight album. yes ma'am, yes ma'am guy. Oh, girl, more than So before you take me home, there's something you should know. I'm all throttle and no brakes. Girl, that's just the way I roll. And I drive full steam. And I'll take you for a ride like you ain't never seen. We'll hit every peak and holler in between. Just like a thousand tons of steel rolling down a hill. Hope you're in it for the long haul. Cause there's no solving jumping off Girl, if you think you got what it takes Then get up on this runaway train You're as pretty as a rose and honeysuckle sweet Are you sure you want an old cowboy like me? When you wake up all in love come Sunday morning Oh, well, baby, you can't say that didn't try to warn you that I drive full steam. And I'll take you for a ride like you ain't never seen. We'll hit every peak and holler in between. Just like a thousand tons of steel rolling down a hill. Hope you're ready for the long haul. Cause there's no soft landing jumping off girl, if you think you got what it takes, then get up on this runaway train. is. Maar dat is nog niet zo. maar nu dus wel. Dat was Runaway Train van Jesse Raup Jr. Lekkere Texas country hier bij de National Radio Show. Nu het Spotlight album. En als je al zo'n groot muziekarchief hebt, dus zoals wij bij de Nashville Radio Show hebben... is het af en toe toch wel even puzzelen wat je als Spotlight album moet nemen voor een show. Nou, ik ben deze keer uitgekomen bij het debuutalbum van Montgomery Gentry. In 1999 brachten zij het album Tattoos and Scars uit. Het album zit bomvol met diverse country-stijlen. Je hoort eerst het nummer All Night Long samen met Charlie Daniels en daarna If a Broken Heart Could Kill. Dit is het Nashville Spotlight album. Well, the party started early about a quarter to three. Just a few close friends, Charlie, Troy and me. We just got started when somebody asked, How long you think this party's gonna last? I oh, us. Said you had a party and you didn't call us. I am sipping on your dance shoes and come along. We'll be here till the cows come home, and that's all night long. I said all night long. I said. kissing on the ceiling, dancing on the wall. The last thing I remember before the lights went out, I jumped up on the table and I started to shout. I said, all night long, all night long, I'll be all night long, all night long. We be rocking, we be rolling, going boogie woogie all night long. I mean, all is het Nashville Spotlight Album. broken heart could give. de twee eerste nummers van ons Spotlight-album. En daarvoor gingen we naar 1999 voor het debuutalbum van Montgomery Gentry. En dat album heet Tattoos and Scars. En in de tweede uur natuurlijk nog twee nummers van dit album. Maar nu weer muziek uit Nederland. Esther van Kommer is dit en Mountains to the Sea. Hallo, ik ben Esther van Kommer op Nashville Country Radio. Working coast to coast. train caught between the satellite and on the road again. People often ask me where it is I'm from. I find it hard to tell them, so I say it in a song. lonely traveling so far from civil bliss there's been people on the journey so my love so deep others took advantage was Esther van Kommer en Mountains to the Sea. En we gaan weer even terug in de tijd. We gaan naar 1969. Dit is Merle Haggard en de Okie from Muskokie. Een Nashville Country Classic. We don't smoke marijuana in Muskogee. We don't take our trips on LSD. We don't burn our draft cards down on street. Cause we like living right and being free. We don't make a party out of loving. But we like holding hands and pitching woo. We don't let our hair grow long and shaggy like the hippies out in San Francisco do. And I'm proud to be an Okie from Muskogee, a place where even squares can have a ball. We still wave old glory down at the court and still the biggest thrill of all. Leather boots are still in style for manly footwear. Beads and Roman sandals won't be seen. And football's still the roughest thing on campus. And the kids here still respect the college dean. And I'm proud to be an Okie from Muskogee. a place where even squares can have a ball. We still wave old glory down at the courthouse. White lightning still the biggest thrill of all and white lightning still the biggest thrill of all. That was Merle Haggard and the Okie from Miss Cokie. Ik heb nog wat muziek voor je klaarstaan van Chris Stapleton. En het nummer wat je zo gaat horen had zomaar een spiegelplaat kunnen zijn. Want het was Lee Ann Womack die het in 2008 opnam. Maar Chris was een van de schrijvers, schrijvers van dit nummer. Het nummer heet Either Way en daarna Island Jewel, Lekker Americana, Rich Man's World. dress in the hall on our way to separate rooms. The only time we ever talk is when the monthly bills are due. We go to work, we go to church, we fake the perfect life. I'm past the point to give down and all my tears cry these walls.